Kees Groot met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de aanslag in Brussel... het resultaat van de anti-Israëlische stemming in Europa. Bij de schietpartij in het Joods Museum vielen gistermiddag drie doden. Volgens Netanyahu doen in Europa allerlei verhalen en verzinsels de ronde... die burgers opzetten tegen de Joden. De enige verdachte die na de schietpartij werd gearresteerd is vrijgelaten. Hij wordt nu alleen nog als getuige in de zaak beschouwd. In het overgrote deel van de lidstaten van de Europese Unie zijn vandaag de verkiezingen voor het Europees Parlement. Vanaf 11 uur vanavond, als de laatste stemlokalen in Italië zijn gesloten, mogen de uitslagen bekend worden gemaakt. Dan zullen ook de stemmen bekend worden van zeven lidstaten waar al is gestemd, waaronder Nederland. Klanten van banken moeten voorlopig geen Internet Explorer gebruiken bij het internetbankieren vanwege een lek. Dat zegt Betaalvereniging Nederland. Een woordvoerder zei in het tv-programma Kassa dat klanten veiligheidshalve een andere browser moeten gebruiken tot Explorer is aangepast. Het landelijk platform GGZ luidt de noodklok over lange wachtlijsten voor psychiaters en GGZ-instellingen. De wachttijd zou oplopen tot meer dan een half jaar. Het platform GGZ wijst erop dat de maximale wachttijd 4 tot 7 weken is en dat zorgverzekeraars verplicht zijn om naar alternatieven te zoeken als cliënten langer moeten wachten. Het platform zegt dat de verzekeraars dat niet altijd doen. Bij een aanslag met granaten op een restaurant in Djibouti, waarbij twee doden vielen, zijn ook zes Nederlandse militairen lichtgewond geraakt. De Nederlanders zijn opvarenden van het vergat De Zeven Provinciën. Het schip doet mee aan de anti-piraterijmissie voor de Somalische kust. De zes bemanningsleden waren gaan eten in het restaurant dat populair is bij westerse gasten. Ze kunnen de missie gewoon voortzetten.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 Now it's you and me talking on the phones at 4 a.m. about anything and everything, making me like ain't a damn thing changed. Ain't a damn thing changed. makes you wanna sneak down your driveway, climb out welkom bij deze nieuwe aflevering van Crossroads. Deze aflevering zitten we boordevol muziek en varieert van oud tot nieuw. En van pure country tot de randverschijnselen. Uiteraard mogen we Nashville niet vergeten, zei het dat de top 30 mij nauwelijks boeit, maar toch beginnen we met een drietal songs uit de country charts. Dit vanwege het feit dat ik je toch op de hoogte wil houden van hetgeen er in Nashville speelt. Brentley Gilbert verrichtte de aftrap met 17 Again. Vervolgens gaan we luisteren naar de titelsong Rewind van het nieuwe Rascal Flats album... Dustin Lynch sluit het blokje af met Where It's At. Wish I could reach up and reset coach straight into giving us an encore. Respin you around, replay that sound of you laughing when we hit the ground. I can see it now een mail naar info at crossroadsmusic.nl It ain't in a high rise looking for a good time shutting down the city lights. It ain't in the water floating like a bobber soaking up that hot sunshine. As good as it gets. No, that ain't where it is. It's at 2 a.m. when she's reaching over. Faded t-shirt and off her shoulder. Dress up, her hair down in a ball cap. Yeah, yeah. As long as I get that sweet little something late night kiss on a plane or train away back in the sticks. I swear, if she's there, that's where. Yeah, yeah. And that's where it's at. souped up, shiny red new truck if she ain't to my right. It ain't in a dive bar Tall, can a PDR, popping tops, rocking all night. As good as it gets, no, that ain't where it is. It's a 2 a.m. when she's reaching over, faded t-shirt and off the shoulder. Dress up, the hair down and a ball cap, yeah, yeah, as long as I keep that sweet the late night kiss on a plane or train away back in the sticks. I swear, if she's there, that's where, yeah, yeah, that's where it's at. look if she ain't to my right. It's 2 a.m. when she's reaching over. Faded t-shirt hanging off her shoulder. chest up, her hair down and a ball cap. Give, give, as long as I get that sweet little something late night kiss on a plane or a train away back in the sticks. I swear, if she's in, that's where, yep, yep, that's where it's is de absolute radiohit van het album Rivers in the Wasteland. Vrolijk en catchy. Na het gehoord te hebben gaat het niet meer uit je hoofd. De vertolkers luisteren naar de naam Need to Breathe. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Ain't no gift like the present Ain't no love like the whole romance. Got to Milton Brown was een Amerikaanse bandleider, zanger en een van de grondleggers van de western swing. Zijn muziek vermengde jazz, country en pop. Hij was succesvol in de jaren 30 van de vorige eeuw. Onlangs is er een album verschenen van Carolyn Martin, een zangeres uit Nashville. Via het album A Platter of Brownies horen we een aantal songs van Milton Brown.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 Ain't Going Down Till the Sun Comes Up is een song medegeschreven en opgenomen door Guard Brooks. De song werd uitgebracht in juli 1993 als de eerste single van het album In Pieces. De song werd geschreven door Guard Brooks, Ken Blazy en Kim Williams. Trisha Yearwood horen we als partner van Gaard in deze song. Crossroads, nummer 1 country hit. 6 o'clock on Friday evening, mama know she's leaving Till she hears the screamer slamming, rubber squealing, gears are jamming Local country station just a blaring on the radio Pick him up at seven and they're heading to the rodeo mama's on the front porch screaming out her warning, girl, you better get your red head back in bed before the morning. Nine o'clock show is in, but the fun is just beginning. She knows he's anticipating, but she's gonna keep him waiting. Grab a bite to eat, and then they're heading to the honky tonk. But loud crowds and line dancing just ain't what they really want. Drive out to the boondocks and park down by the creek, hey, eh, where it's George Strait, that's dancing cheek that truck is rocking. Two is coming, still no stopping. Break and check the clock at three. They're right on where they wanna be. And four o'clock, get up, get going. They say she's grounded till she's dead. Well, here he comes around the bend, slowing down. She's jumping in. Hey, mom, your daughter's gone, and there they go. In het verleden was Chuck Mead de zanger van PR 549.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 Don't Close Your Eyes was een nummer 1 hit in 1988 voor Kees Whitley. Het jaar erop stierf Whitley door de drank. De song werd geschreven door Bob McDill. In het tweede uur horen we een cover van deze song. long time ago. And even now in my arms, you still want him, I know. But darling, this time, let your memories die. you hold me tonight. Don't close your eyes. Maybe Bob Wayne is een typische Amerikaanse countryzanger die me enigszins doet denken aan Johnny Cash. Zij het iets meer uptempo. Hij woont zelf in een enorme camper waarmee hij door de Verenigde Staten toert. Van hometown Seattle tot Tennessee. Liefhebbers van Hank Williams III kunnen hun hart ophalen bij Bob Wayne. Het is een kennismaking met muziekvormen als hillbilly, bluegrass en alternatieve country. Samen met Elizabeth Cook zingt Bob Wayne 20 Miles to Juarez. have her. She's an angel, she's the devil. She's always on the level. Don't you try to run with her. She'll just leave you in the dirt like she has so many men before. He's a sinner, he's a splinter, he's colder than the winter. He's a loner, he's a rebel, he's best friends with the devil, and he'll walk this earth alone. He'll never find a home. He'll find you, he'll fool. pulled up beside her, and even though I didn't know her, I could tell she was a wild one. There was bloodstains on her clothes. She said her name was Rose. She shut the door. I hit the gas. she didn't know. So I kept driving through the night. And no one said a word more. And then I pulled her close, touched the bloodstains on her clothes. I said, Mexico. She nodded, yes. We drove all through the night then. I woke up to sirens and shattered glass all on the dash. And he put that pistol in my hands and woman shoot to kill. You know they surely will. I said, hit the border, baby do the rest. We were shooting, we were swerving, and up ahead there was a curve, and we was going way too fast. We let off the gas, but that copper broke too slow. Flew off the side of the road, next to a road sign said is 20 miles. town crossed the border and we got out, laughed out loud. Celebration was in order, so we stepped inside a bar, had a toast under the stars to long hauls and close calls. We drank all through the night, telling stories neath the moonlight. And I looked at him and he looked at me. Neither of us believe in destiny, so he took that case of cash. He split it right in half. I took my share and walked away. She's a rambler, she's a gambler, she won't never let you have her. He's a sinner, he's a splinter, he's colder than the winter. Don't try to run with her, she'll just leave you in the dirt. He'll find you, he'll fool you, and he'll go. In het blokje Songs uit eigenland land vandaag aandacht voor Jackie met Everybody Falls in Love Again. Uiteraard aandacht voor de common Linnets en Where Do I Go With Me, met Welen in de hoofdrol. Spex Hildebrand tot slot met het fraaie La Villa Latino. be sure. Crossroads, Kees de Haan. David Gray is niet hip, niet cool. Hij blaast je niet bepaald omver met vernieuwende muziek of virtuoos gitaarspel. Maar ondertussen is Fugitive wel een ijzersterk liedje dat zich bij iedere luisterbeurt dieper ingraaft in je geheugen. Gewoon een mooie melodie met een goed refrein. Hoe vaker we het horen, hoe meer we ervan overtuigd raken dat dat is waar het allemaal om draait. In een song als Fugitive schurkt het David tegen de country. Het is tijd om even weg te lopen.